Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De twee Nederlandse tropenartsen die in Sierra Leone in aanraking zijn gekomen met ebola-patiënten... komen waarschijnlijk zondag terug naar Nederland. Tegen het NOS Radio 1-journaal zegt een van de artsen dat hij een beetje bang is... maar zich verder prima voelt. Gisteren werd bekend dat de twee mogelijk zijn besmet. Vanwege de incubatietijd kan pas over twee weken worden vastgesteld of ze ebola hebben. Minister Schippers probeert inmiddels een experimenteel geneesmiddel naar Nederland te halen. Nederland stuurt 30 extra onderzoekers naar het oosten van Oekraïne. Zodra het veilig genoeg is gaan ze naar het gebied waar vlucht MH17 neerstortte. Ze gaan eerst naar de stad Kharkov waar al 15 onderzoekers zijn. Hoewel ze het rampgebied dus nog niet in kunnen... wordt het team uitgebreid om snel te kunnen handelen zodra het kan, zegt premier Rutte. Afgelopen week zijn nog eens 18 slachtoffers van vlucht MH17 geïdentificeerd. Daardoor is nu van 211 van de 298 slachtoffers de identiteit bekend. Van de 18 slachtoffers hebben er 11 de Nederlandse nationaliteit. De andere 7 komen uit het buitenland. Kinderen die extra vitamines slikken krijgen vaak veel meer binnen dan nodig is. Op etiketten van 15 soorten multivitamines staan hoeveelheden die gelden voor volwassenen, zegt de Consumentenbond. Ouders geven voor de zekerheid extra vitamines, terwijl kinderen die meestal helemaal niet nodig hebben. In Den Haag hebben militairen gedemonstreerd voor betere arbeidsvoorwaarden. Zo'n 100 militairen marcheerden door het centrum. Ze willen dat er meer geld gaat naar het defensiepersoneel. Minister Hennis zegt dat ze de boodschap goed heeft verstaan... maar zegt ook dat Defensie financieel gezien moeilijke jaren tegemoet gaat. Het weer, veel zon, maar ook enkele wolken. Het wordt ongeveer 20 graden. Komende nacht nevel en plaatselijk mist. Ook in het weekend veel zon, vooral morgen. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad loopt het vooral vast aan de oostkant van Utrecht. Want er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A27 richting Gorkum. Tussen de knopen Rijnsweert en Lunetten zijn twee rijstroken dicht. En het gaat nog minstens de hele middag duren voordat de weg weer vrij is. Inmiddels staat het vast over 13 kilometer op de A27 vanuit Hilversum tot aan het knooppunt Lunetten. En daardoor loopt het ook vast op de A28. Eh, van Amersfoort naar Utrecht eh, staat het stil over 7 kilometer voor het knooppunt Rijnsweert. A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Maarn en Amersfoort-Vathorst langzaam rijden over 9 kilometer. Dus eh, verkeer eh, wat onderweg is naar Utrecht kan het beste omrijden. Bijvoorbeeld via Barneveld en Veenendaal over de A30 en de A12. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 kilometer en bij Knoop het Hoevelaak ook 4. Datzelfde geldt voor de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Badhoevedorp. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht nu 5 kilometer.